Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ziekenhuizen moeten een groot deel van de operaties afzeggen. Dat is nodig vanwege alle coronapatiënten, zeggen ze. Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder. In het Zuiderland ziekenhuis in Limburg is de nood zo hoog... dat verplegers die positief testen op corona misschien moeten doorwerken. Is het nou toch niet eh, mogelijk en kunnen we het niet zo inrichten dat positief geteste medewerkers die bijna geen klachten hebben of geen klachten hebben, of we die niet toch eh, aan het werk kunnen eh, vragen. En dat is natuurlijk een, ja, een hele bijzondere vraag, ehm, maar dat zegt ook iets over hoe hoog de nood is hier in huis. Het Outbreak Management Team praat vanavond over nieuwe coronamaatregelen. Het demissionaire kabinet heeft de experts met spoed om advies gevraagd. Een deel van de asielzoekers in Ter Apel wordt verplaatst naar een evenementenhal in Assen. Daar is plaats voor 500 mensen en die mogen er voorlopig drie weken blijven. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten al tijden meer mensen dan er passen. Een corona-uitbraak bij voetbalclub Bayern München. Vier spelers zijn inmiddels positief getest. Ook Joshua Kimmich. Hij is tegen vaccins en dat zorgt voor heel wat ergernis in Duitsland. De speler heeft al meerdere keren in quarantaine moeten zitten. Bayern München denkt er nu over na om een deel van zijn salaris in te houden. Zeeland is in rouw, want de allerbekendste vogel van de provincie is niet meer. Het gaat om de kip die ineens stopte met eieren leggen en langzaam veranderde in een haan. Dat was een paar maanden geleden in het nieuws. De roem was maar van korte duur, want vanochtend pikte de haan per ongeluk in rattengif en legde vrijwel direct het loodje. Deze verslaggever van Omroep Zeeland kreeg het overlijdensbericht binnen. Het was toch een onverwacht telefoontje vanmiddag naar mijn radioprogramma van de eigenaar dat zijn kip dood was. Ja, is toch jammer, want ehm, ik vermoed dat nu veruit het eh, meest beroemde dier van Zeeland er niet meer is. Die kip, of eigenlijk zoals we in Zeeuws dialect het liefst zeggen, transhender. Het dier was na de transformatie ook begonnen met kukelen tot ergernis van de eigenaar, maar dat is nu verleden tijd.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 I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise A single teardrop falling from your eyes. wasn't there and just pretended like you didn't care of Love. When all the tears are rolling down your face And it feels like yours was the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around it's Friday night and the drink don't work the same You're alone with yourself and there's no one else to blame When you still can't feel the rhythm of your heart And you see your spirit fading in the dark gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. And you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal You can keep me inside the street Hearing you whisper through the phone ZFM Zandvoort Met nu The Sea of Love Als liefde zoveel jaar kan duren dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, dragen sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen de zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mistreden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van je. Lang zonnemaan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. En was wat je deed wel eens verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En toch hebben we dan geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou met heel mijn hart en ziel van je. Langs de zon maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van je. We hebben zoveel jaar gestreden Tegen elkaar en met elkaar rustig leven en tevreden. Is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen. de zoete oorlog van het meer. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. love songs hoor je hier met de C. it that you love me? If I could be honest Here in this moment I've been so nervous To stand here with you They're all here for just for a moment I'll pretend it's just you Yes, they can hear us But they don't understand I have said they don't stand a chance I have kissed those to grow older Unless it's with you I fell in love And made you luistert naar Fred Heij met The Sea of Love.